Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het station van Apkoude is gisteravond een trein stilgezet. Een hoop zwaar bewapende agenten liepen door de coupés... en pakten een man met een vuurwapen op. Hij zou iets te maken hebben met de schietpartij eerder op de avond... bij station Rotterdam Centraal. Was op de vlucht geslagen. Bij die schietpartij raakte iemand gewond, een man van 20. Een andere verdachte was al opgepakt in Rotterdam in Lelystad, in Flevoland, heeft de brandweer de handen vol gehad aan een grote fik op een industrieterrein. De brand brak uit bij een schoonmaakbedrijf. Het vuur is inmiddels wel onder controle. Maar de komende uren zijn brandweermensen nog wel bezig met nablussen. En slecht nieuws voor mensen met hooikoorts. Zij zijn de komende dagen hier waarschijnlijk goed aan te herkennen. Ja, vandaag wordt er een piek verwacht in de hoeveelheid pollen die in de lucht zweven. Hooikoortsdeskundigen zeggen dat die dit jaar extra heftig is... omdat het de afgelopen tijd veel heeft geregend. Daardoor staat alles nu in bloei. En zeg je 303 in Wageningen, dan zullen bij veel studenten daar de nekharen overeind gaan staan. Dat is het nummer van de bus die tussen het station en de Unie rijdt. En die bus die zit altijd ramvol. Het is altijd heel druk en uh, ja, eigenlijk kan je bijna nooit zitten. Ja, meestal stinkt het dan ook een beetje in die Nou, ook dat nog. Soms komt het voor, zegt Omroep Gelderland... dat mensen zelfs niet meer mee kunnen, zo druk is het. Er wordt vaak geklaagd over de lijndienst. De reizigersvereniging gaat de problemen bespreken met de provincie. Het busbedrijf zelf zegt dat volle bussen niet zo erg zijn. En het weer nog. De dag begint op veel plaatsen zonnig. Aan de kust blijft dat zo, maar vooral landinwaarts trekt het dicht en zijn er stapelwolken. Het blijft wel droog bij 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden qua verkeer te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. tongue your accent. Come in the section with me. 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Yeah man, reggae night. You live on the love. So turn on the light, make it shine bright. And listen to this. making it up tonight Oh, reggae night We come together when the feeling's right Reggae night And we'll be jamming till the morning ZFM.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 In de Amerikaanse staat Illinois zijn sinds de jaren 50 zo'n 2000 kinderen misbruikt door katholieke geestelijken, blijkt het onderzoek door justitie. Duiters werden niet gestraft, maar overgeplaatst. In Engeland is een man na 31 jaar tot levenslang veroordeeld voor de moord op een meisje van 7.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 She said her name was Cindy. a Jacob man? Bikini on the left, the kiwi on the right. Come and give me all through the night. Do the wild thing, Girl, I wanna hear you sing. Dig out them, dig out them, dig out them.